Uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De formatie van een kabinet is misschien een stapje dichterbij. PVV, VVD, NSC en BBB moeten met elkaar gaan praten. Dat is waarschijnlijk het advies van verkenner Ronald Plasterk. In die gesprekken moeten ze eerst een stukje dichter bij elkaar zien te komen... vertelt mijn politiek collega Ewald Kiefiet. Eh, er moeten dus garanties komen dat Wilders niet wil tornen aan de rechtsstaat. Er zijn ook inhoudelijke obstakels, zoals de stikstofaanpak of de steun aan Oekraïne. Eh, ook dat zijn dus voorwaarden om überhaupt te gaan onderhandelen en pas als allerlaatste, als ze daar allemaal uit zijn en het inhoudelijk besproken is... dan wordt pas besloten wie de premier wordt van zo'n mogelijk volgend kabinet. En maandag komt verkenner Plasterk officieel met zijn verslag. Een hotel in Uden in Brabant mag voorlopig geen asielzoekers opvangen. Een groep bewoners stapte naar de rechter omdat ze vinden dat ze te weinig hebben mogen meepraten. En nu hebben ze gelijk gekregen van de rechter. Dat betekent dat 300 asielzoekers maandag niet in dat hotel kunnen. En dat is vooral voor Ter Apel in Groningen een groot probleem, vertelt mijn collega Bas. Die plek waar de meeste asielzoekers in Nederland binnenkomen... waar het ontzettend druk is, waar ze ontzettend veel moeite hebben... om ervoor te zorgen dat mensen kunnen doorstromen... En dat wordt op deze manier natuurlijk nog moeilijker. Eh, want het zijn toch weer 300 doorstroomplekken minder volgende week concreet. Dat betekent trouwens niet dat die opvang helemaal niet doorgaat. Want binnenkort wordt daar meer over bekend. En het is alweer de tweede vrijdag van december. En dus is dat Paarse Vrijdag ook. De dag waarop veel scholieren en studenten met paarse kleding kunnen laten zien dat ze solidair zijn met LHBTI'ers. Dat vindt deze student heel belangrijk. Sommige mensen vinden zelfs dat het een ziekte is of dat ze dood moeten. En daar, dat vind ik namelijk echt niet kunnen. Er is dan ook een record aantal basisscholen dat dit jaar meedoet aan Paarse Vrijdag. En daar is ook de minister heel blij mee. Eigenlijk is het iets wat je doorlopend moet doen. Ook op scholen, breder in de samenleving, maar zeker ook op scholen. Ze leren dan op een heel natuurlijke manier eh, eh, ontdekken en accepteren dat iedereen verschillend is. En dat dat ook heel goed is. Heb ik nog het weer vanavond en vannacht op de meeste plekken droog. Morgen begint ook nog droog, maar later komen er wel buien aan in de middag. En is het iets warmer dan vandaag met een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files worden snel korter. Alleen op de A9 is nu een ongeluk gebeurd van Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. Vanaf Beverwijk kost het je een kwartier extra reistijd. En daar zijn twee rijstroken dicht. En het is nog druk op de N246 van Beverwijk naar Westgrafdijk.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 Volgens bronnen wordt dat het advies van verkenner Plasterk. Een hotel in Uden mag voorlopig niet worden gebruikt als opvang voor asielzoekers, heeft de rechter bepaald. De bedoeling was om daar 300 mensen op te vangen, maar omwonenden vonden dat ze te weinig inspraak hadden. In Schiphol heeft vandaag 117 vluchten geschrapt... omdat er nog steeds problemen zijn door de mist. Gisteren vielen er al 350 vluchten uit. Dan het weer vanavond en vannacht droog bij een graad of 6. Alleen aan zee kans op een bui.